Gister in de Arena. En dan het weer. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt en soms wat motregen bij een temperatuur van een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan nog files op de A1 richting Amsterdam. 4 kilometer tussen Bussum en knooppunt Muidenberg. A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor het knooppunt Oude ook 4. En op de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 voor de Koentunnel richting Zaanstad 3.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 De Nederlandse regering onderzoekt nog of er een verbod op de komst van Haddad kan komen. Een kamermeerderheid heeft daar gisteren om gevraagd. De sharia-geleerde zou eerst spreken op een symposium van de Vrije Universiteit. Maar volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van Haddad dat een academisch debat niet meer mogelijk is. De Bali heeft daarom aangeboden het debat een plek te geven op voorwaarde dat er ook echt gediscussieerd wordt tussen mensen met verschillende meningen. Haddad zegt dat hij een debat prima vindt. In het centrum van Amsterdam zijn voor het Europa League duel Ajax-Manchester United 25 supporters aangehouden. De politie zegt dat het supporters zijn van beide clubs. De supportersgroepen daagden elkaar uit en toen er een opstootje ontstond greep de politie in. Gisteravond werden er al 76 Ajax-supporters gearresteerd bij ongeregeldheden. Zij hebben allemaal een boete gekregen. Ook in Alkmaar, voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Anderlecht, was het onrustig. De mobiele eenheid moest op het Waagplein supporters uiteendrijven nadat er gevechten waren uitgebroken. Drie mensen werden opgepakt. In Kinderdijk is een molenaar bij een bedrijfsongeluk omgekomen. Het is een man van 48. Een andere molenaar in Kinderdijk zag de deuren van de molen vanmiddag openstaan, terwijl die normaal altijd dicht zijn. Toen hij ging kijken zag hij het lichaam van zijn dorpsgenoot. Het onderzoek is gebleken dat de molenaar vermoedelijk gisteravond is overleden bij een bedrijfsongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De 19 molens in Kinderdijk staan vanwege de dood van de man in de rouwstand. Daarbij staat een van de weekend...